de zon in het land met de leefde die brandt het zamorre. Fluister steeds in enorm sinds ik dich tegenkom dat zijn Telkens winkel, het winkel, het vuur, mijn maakt nu gaan als ik leef om ik volks zo weer op het strand dus gewoon vleien. Ja, zo lig je naam hand in hand in het zand, dat zijn morgen. En ik droom van een nacht, alleen met dich, die niets bij mij zal gaan. Schrift in een naam in zwem om een stukje in een zee van geluk, dat ze morgen. Elke het winkel, het vuur tweeën. Es die kleef om die box, zo het veer op het strand schoon vleien. Ja, zo leek je weer daar in het zand, hand in hand, het zijn morgen. En ik droom van een nacht, alleen met dich, die het voorbij mij zal gaan. Ik en om in het zand. Ben ik bij niet verstand, ik ben verloren. Ja, ik zwem aan een stuk in en zie van geluk.